Femke Woldhuis met het NOS-journaal. De Nederlandse experts die in Oekraïne onderzoek hebben gedaan op de rampplek van vlucht MH17 zijn weer teruggekeerd naar Donetsk. Het team van zo'n 10 tot 15 man kwam er vanochtend aan en aanvankelijk zouden de Nederlanders Oekraïense bergers, kranen en vrachtwagens meenemen en wrakstukken gaan bergen. Maar dat ging niet door omdat er tussen de OVSE en de opstandelingen geen overeenstemming werd bereikt over de werkafspraken. Gerard Ekdom, Koen Zwijnenberg en Domien Verschuren gaan dit jaar voor 3FM Serious Request het glazen huis in. De DJ's zullen voor in de week voor kerst zes dagen lang in het huis muziek draaien en slapen. Voor Verschuren is het de eerste keer. Het evenement is dit jaar in Haarlem en de opbrengst gaat naar meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel eh, geweld in oorlogsgebieden. In de Spaanse stad Sevilla is een netwerk ontdekt van politici en ambtenaren die zich schuldig maken aan corruptie. Ongeveer 30 mensen zijn opgepakt. De ambtenaren zouden hun positie hebben misbruikt om aanbestedingen van bedrijven erdoor te krijgen. Het zou gaan om aanleg van parken. Op de A28 bij Assen is een automobilist overleden nadat zijn wagen werd geraakt door een losgeschoten wiel. Het wiel kwam van een vrachtwagen die op de andere rijbaan reed. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie is nog bezig met onderzoek en daardoor staat er op de A28 ter hoogte van Assen een file. In Arnhem is een busje van een hondenuitlaatservice gestolen. In het busje zaten op dat moment 15 honden. Er is een witte Renault Traffic met een ventilator op het dak. De Gelderse politie vraagt mensen om 112 te bellen als ze het busje ergens zien. Een burgernetoproep leverde niets op. Het weer op steeds meer plaatsen bewolkt. Het is 11 tot 14 graden. In de namiddag in het zuidoosten en oosten wat motregen. Morgen eerst zon, later af en toe lichte regen. En dan wordt het 12 graden.